Kees Groot met het NOS-journaal. De internationale gezant voor Syrië, Kofi Annan, noemt het bemoedigend dat het staakt het vuren in Syrië redelijk wordt nageleefd. Op enkele incidenten na was er vandaag geen geweld in Syrië. Annan roept de Veiligheidsraad op om Syrië onder druk te zetten om alle zware wapens uit de steden weg te halen. Klanten van Vodafone kunnen van 2 tot en met 5 mei de hele dag gratis bellen en sms'en binnen Nederland. Dit geldt voor prepaid klanten en abonnees. Vodafone hoopt zo de pijn te verzachten van de problemen die klanten onlangs hadden door een brand in Rotterdam. Daardoor was bellen en internetten via Vodafone dagenlang zeer moeizaam of zelfs onmogelijk. Er is een politieke oplossing in zicht voor de al jaren slepende discussie over de Hedwiegepolder. Het kabinet praat morgen over het eindvoorstel van staatssecretaris Bleker. Die wil een flink deel van de polder in Zeeuws-Vlaanderen alsnog onder water zetten. In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de polder droog moest blijven. Oud-minister Bos vindt dat de commissie De Wit onvoldoende heeft onderbouwd waar hij bij de aanpak van de financiële crisis grote fouten heeft gemaakt. Dat zegt hij in een gesprek met de NOS. Bos heeft volgens de commissie de Kamer laat en onvolledig geïnformeerd. Maar volgens Bos wilde de Kamer niet vertrouwelijk geïnformeerd worden en daardoor was het onmogelijk om informatie te delen. De politie in Oosterwijk in Brabant denkt met de arrestatie van drie mannen zeker 14 inbraken te hebben opgelost. Het gaat om twee 17-jarige jongens en een man van 20. De zaak kwam aan het licht toen twee inbrekers op heterdaad werden betrapt bij een inbraak in staakervens in Oosterwijk. Met de vingerafdrukken en het DNA van deze jonge mannen werden nog eens acht zaken opgelost. Bij een van de inbraken werd een 89-jarige bewoonster door een van de daders aangerand. Het weer, vooral in het binnenland buien met lokaal kans op onweer en hagel. Vannacht temperaturen dicht bij het vriespunt en morgen afwisselend wolken en zon. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 4 kilometer. Op de A12 daarna richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda 3 kilometer na een ongeluk. De drie rijstroken zijn daar dicht. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor Bunnik 6 de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor knooppunt Gouwen 7. A27 Utrecht-Almere voor Beeldhoven 4.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 kind of girl Every record sounds the same You gotta step into my world van Zandvoort, op 106.9 FM. marcia io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi e sarebbe come se questo cielo in fiamme ricade sei in me. Come scena su un attore. Per amore hai mai fatto niente solo per amore. Hai sfidato il vento. sarebbe come se questo fiume in piena risalisse a me come china il suo pittore You say you like candy, well stick with me.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 Fuck, fuck I'm like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose, and you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones about the blue I'm the one Tuesday, I'm the new ship young Rapunzel. are you bitch, new lunch. I'm a Reuben, you cunt. I'm a won't get a much or you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie Q. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh?